Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de kandidatencommissie van gezicht naast Jolande Sap en Tovik Dibi nog twee mensen gemeld voor het lijsttrekkerschap. Maar volgens de website van GroenLinks zijn ze niet uitgenodigd voor een gesprek. De commissie schrijft verder dat Dibi een fris, leuk en aansprekend persoon is... maar dat hij het strategisch inzicht ontbeert dat nodig is voor het politiek leiderschap. Toch komt er een referendum waarin de leden van GroenLinks mogen kiezen tussen Dibi en Sap. Servië heeft een nieuwe president. Het is Tomislav Nikolic. De nationalist versloeg de liberale zittende president Tadic vandaag in de tweede stemronde met een klein verschil. Nikolic is een nationalist die de band met Rusland wil versterken. Hij was een bondgenoot van oud-president Milosevic. Zijn rivaal Tadic roept alle politieke krachten in Servië op om zich te blijven richten op toetreding tot de Europese Unie. In diverse delen van het land zijn straten blank komen te staan door zware regenval. De overlast was het grootst in Noord-Brabant en Gelderland. Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden geen intercities door blikseminslag. Het KNMI waarschuwt dat er de komende uren nog kans is op flinke regen- en onweersbuien. Die buien trekken weg richting het noordwesten. Pakistan heeft de blokkade van Twitter opgeheven. Het sociale medium was in het land zo'n acht uur lang moeilijk bereikbaar. Veel internetters wisten de blokkade wel te omzeilen. Pakistan had de site geblokkeerd omdat Twitter weigerde materiaal te verwijderen dat beledigend is voor de islam. Er werd opgeroepen om afbeeldingen van profeet Mohammed te plaatsen. Volgens de islam is dat godslastelijk. Het is niet bekend waarom de blokkade is opgeheven. Het weer, vannacht nog steeds kans op een bui en het is ongeveer 12 graden.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 Fuck them like you do one two, come. You gated, get discovered, I'm a two one deuce, cock. A licking in the water by the blue bayou, caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do one two. Put your guns up, tell your crew don't front, I'm a hoodlum, You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo won't you? Cock the gun too. Where you two eat doom, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.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 X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. I know I can bring another beach to the sand. And know I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.